Hello, everyone. This is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me, sir. Did you see what happened? Yeah, I did. I was standing over by the tomatoes, and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel. I said, Don't look, Ethel! And it's too late. She'd already been incensed. Here he comes. Boogie dad, boogie dad. There he goes. Boogie dad, boogie dad. Well, yes, they call him the street. Look at that, look at that. Fastest thing on two feet. Look at that, look at that. He's just as proud as he can be. His anatomy, he gonna give us a peek. Well, yes, they call him the street. Look at that, look at that. He likes to show off his physique. If there's an audience to be found, you'll be streaking it round, inviting public critique. This is your Action News reporter once again, and we're here at the gas station. Pardon me, sir, did you see what happened? Yeah, Dave. I was just in here getting my tires checked, and he just appeared out of the traffic. Just come streaking around the grease right there. Didn't have nothing on but a smile. I looked in there, and Ethel was getting her cold drink. I hollered, Don't look, Ethel! and it's too late. She'd already been mooned. Flashed her right there in front of the shopping So He ain't rude. Boogity, boogity. He ain't rude. Boogity, boogity. He's just in the mood to ride in the nude. Oh yes, they call him the street. Boogity, boogity. He likes to turn the other cheek. Boogity, boogity. He's always making the news. when just his tennis shoes. Guess you could call him unique. Once again, your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened? Yeah, they. Hey, Tom, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats, dribbling, right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his head. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" It's too late he'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home plate. Uit de tijd dat we nog konden lachen om eh, streakers. Tegenwoordig wordt er schande van gesproken. Maar in de jaren 70 was het eh, gewoon lachen geblazen. Dat eh, bleek wel uit dit prachtige nummer van Ray Stevens. De streak natuurlijk aan het begin van de tweede gedeelte van de show. Hier bij ZVL, de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent en bij me blijft, hoop ik, tot 12 uur. Want, joh, wat heb ik een mooie collectie muziek voor je meegenomen. En een interessant onderwerp. Dus, stay tuned. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En een ZVL zondagmorgen kan eh, niet compleet zijn zonder palingsound. so knows like vrouw die haar carrière begon in Nederland. Jawel, met de Hostage, wie weet het nog. Love Under Control hoorde je van Donna Summer. En ja, geweldig paling soundwerk van The Cats natuurlijk. There has been a time. Straks over een eh, paar minuten al, nou ja, een kwartiertje zou ik maar zeggen, een eh, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan mensen welke uitvinding mist u zelf nu eigenlijk nog in deze wereld? Het barst van de innovaties, althans voorgenomen innovaties. En eh, ja, eh, allerlei mooie uitvindingen. Maar welke mist u? Heeft u iets waarvan je denkt, nou dat mag wel eens worden uitgevonden? Je hoort het straks allemaal hier bij ZVL. stukje rockmuziek op de zondagmorgen is ook nooit weg. En zeker niet als het komt van Coldplay natuurlijk. Jawel. Clocks hier in de show. En Cheryl Crow met All I Wanna Do. Ja, we zijn hier eh, lekker aan de koffie, gezellig. We kletsen over van alles nog wat. En we hebben hier speculaasbrokken. Want ja, ze liggen weer volop in de winkel. Terwijl uh, Sinterklaas nog eh, ver weg is. Maar wij genieten alvast van eh, de ja, Sinterklaasproducten. Ik zag ook al tai tai liggen. <laughs> en chocoladeletters. Ja, die lagen er al in augustus geloof ik. Hè? Het is niet anders. Eh, jij bent bij de zondagmorgen van ZVL. Gezellig. Straks een reportage van Jeroen Vergent. Ik zei het al eerder. Welke uitvinding mist u zelf nu eigenlijk in deze wereld? Een hele interessante vraag waarop mooie antwoorden komen. Straks over ongeveer een minuut of zes, zeven. serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river. And through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, for she was lonely, and I was lonely. Neil Diamond. Jawel, lekker hè. Longfellow Serenade 1974. En Roxy Dekker, haar nieuwe single. Industry Planned. Lekker nummer. Hier in de show. Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. De ja, teleshop televisie heeft haar plaatsgevonden in de nachtelijke uren, maar ook overdag. Hè, en klimt met de regelmaat van de klok revolutionaire producten. Jawel, die verkopen ze daar. Echte uitvindingen zijn het, die alles van daarvoor overbodig maken en heel veel geld besparen. Maar ja, welke uitvinding mist u zelf nu eigenlijk in deze wereld? Jeroen Vergent ging de straat natuurlijk op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En jawel, hier zijn uw antwoorden. Mag ik wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen oorlog of politiek of zo, maar een soort van man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen? Ja, oké. Het is best wel moeilijk hoor. Want, oh, want ja, vooral de eerste. Wat winnen? Nou, nee. <laughs> nou ja, dat u op de radio komt, komt dan op de radio. Nou, Welke uitvinding mist u nog in de wereld? Dat je oh, zegt van, oh, daar hadden ze wel eens aan mogen denken. Nou, dat mensen nooit ziek worden, denk ik. Oh. Ah. Ja. Ja. <laughs> Maar we gaan wel een keer dood dan op een gegeven moment natuurlijk. Oh, toch weer wel? Ja, want dat kan niet <laughs> anders. maar jonge, jonge kindjes, ja. Oh, ja. mensen, dat ja. dat, eh, een goede oplossing voor eh, bedacht wordt. Welke uitvinding mist u in de wereld? Welke uitvinding? Dan zeg maar, hebben ze daar nou niet aan gedacht? Ja, maar als ik dat wist, dan was ik al rijk. Ja. Een shampootje wat makkelijker open gaat. Ik zeg maar, geef maar een voorzetje. Mm. <laughs> dat is een goeie. ik heb geen idee. Ja, je zou er geld mee kunnen maken inderdaad. Ja, ja precies. <laughs> ik dacht dat je een makkelijke vraag had. Ja, dat zeg ik al. Het is, het is geen, ik zeg ook al, geen politiek, geen oorlog, maar wel een, een uitdagende vraag. Ja. Ja. Ja, want dat zou iets zijn wat er dus gewoon nog niet is. Wat er nog niet is. Ja, dat is, een hele goede. Dat, dat is een lastige toch, heb ik wel door nu. Dat is een hele goede, ja. ja. Geen flauw idee. Zo, als ik die wist. Ja, <laughs> ja, Het, blijkt, blijkt, echt dat die lastig is nu, ja. Zo, daar heb eh, ik al eens over nagedacht, hè. En, eh, nu kan het er natuurlijk niet opkomen. Ik <laughs> Wel een andere keer geweest dat die zei van ze zou eh, puntje puntje moeten uitvinden. Ja, soms heb je het daar wel eens over met iemand. En dan denk je, ja, ze moeten dit uitvinden of, of dit. Waarvoor doen ze dat niet? Dat, dat zou ik zo niet weten. Ik ben wel de uitvinding, de statie gaat op de blikjes. Dat vind ik een hele goede uitvinding. Omdat dat verder gaat dan alleen maar. Eh, ik, ik heb geen zin om mijn vieze blikje te bewaren en terug te brengen. Maar ik zet het altijd naast een prullenbak en dan zwerver of iemand die, die, die heeft gelijk wat te doen en die heeft daar inkomsten van. Oh, dat denk ik dan. U doneert ze zeg maar? Ja. Ah, ja. juist, dat kan ook. Ja. Dus dan denk ik, maar daardoor ruimt het wel op. Ja. En mensen voelen zich geroepen om de berm op te ruimen, want daar ligt waarschijnlijk allemaal statiegeld. Dus dat, ja. dat vind ik dan. Eh, dus het wordt allemaal schoner, omdat iedereen ik, zie, ik zie veel mensen en zie ik dat doen in de stad of zo. Met zo'n wandelen en tegelijkertijd met zo'n prikketje. Ja. Zijn natuurlijk mensen die de hele dag ja, gewoon anders thuis zijn en denken, ja, dat combineer ik met een lekkere wandeling. Ja, ik, zat, ik zat iets te denken of je iets met het vervoer kan doen, waardoor eh, het allemaal wat sneller gaat. Maar dan heb je eigenlijk gewoon eh, een trein, want dan zit iedereen gewoon eh, lekker dicht bij elkaar. Dat al een stuk efficiënter is dan als je met de auto zou gaan. Een andere manier van vervoer? Ja. Ja, want dan, nou ja, in ieder geval nu, als je met de auto gaat en alle files en het is totaal niet ruimte-efficiënt. Ja. Dus, eh, Iets anders dan eh, allemaal van die blikjes achter elkaar op een autoweg. Ja. eerlijk gezegd, ik mis wel iets beetje normaal gedrag voor ons allemaal. Ja. Omdat het is alles uh, hekkenkant op. Ja. En het meeste gedrag als je buiten loopt, als je kijkt qua jonge generatie, ik heb ook drie kinderen, maar ik bedoel, sommigen is het echt dat je denkt, is dat wel normaal? Hmm. Hoe gaan we verder? Wat is onze toekomst? Ja. Wat, gaan, wat kunnen we verwachten? Dat is eigenlijk dat je denkt, nou, komt iets dat gaat kinderen een beetje wakker worden. Daar zou een soort van pilletje voor moeten zijn of zo. Ja, maar met pilletje gaat ook niets oplossen. Misschien beter betere opvoeding. Betere opvoeding, ja. ja. En meer eh, daarover te praten en eerlijk zijn. Ja. Dus ik heb het eh, ook drie kinderen thuis en probeer ik me zoveel mogelijk om te eh, leggen op de tafel wat normaal is en wat niet normaal is. Ja ik merk wel dat eigenlijk, ja, nu is het wel helemaal veranderd dan toen ben ik nog kind geweest. Maar eh, nog steeds kunnen wij wel eh, op normale manier problemen oplossen of zo. Hm. Of buiten gedragen of zo. Ja. ja, maar dan zou ik het misschien ook wel eens over mijn werk kunnen hebben, denk ik. Aan gereedschap. Maar dat weet ik nu ook niet. Met mijn collega heb ik het wel eens over. Hey, ze moeten dit uitvinden of zo. Ah, maar ja, dan ben, je met, dan ben je met iets bezig en dan zie je het voor je. En nu weet ik het niet meer. Je hebt wel eens huis- en keukendingen die kunnen functioneren als het gemiste gereedschap. dat je dan denkt, oh, als ik het nou. Oh, daar kan ik makkelijk die. Daar kan ik ook die lepel voor gebruiken. En dan doe ik het zo zelf. Ah. U bent zelf een beetje zo van uitvinden dan? Nou, nou ja, ja. Maar, ehm, maar zo om te zeggen van goh, Misschien als ik dadelijk naar huis fiets, dat ik denk, jeetje, dat zou er nou nog eens moeten zijn. Ja, een ontbrekend stuk gereedschap. Iets wat nog weer makkelijker gaat. Ja, wat nog uitgebreider is of zo, je, zulke dingen. Ja. Je kwam dat in de praktijk tegen? In de praktijk, ja. Ja, ja, ja, ja. ja mijn broer is dan uh, werktuigbouwkundig ingenieur die maakte dan zelf een stuk gereedschap. Ja, inderdaad. Ja, precies, zoiets. Ja, dat schiet me te binnen. Wauw, ja. Ja, maar eh, hoe het precies was, weet ik niet meer nu. Nee, nee want Geeft ik ben met zoveel gereedschappen bezig. Dus, eh, ja. Oh nee, ik weet al wat. Oh dat iedereen die kinderen wil, dat dat kan. Dan ga je naar de dokter. Nou, niet iedereen hoor. Maar dat er geen ongewenste mensen eh, zwanger, oh. dat ze geen, uh, hoe, hoe leg ik het uit? Dat mensen die kinderen willen, dat iedereen dat kan krijgen. Dan ga je naar de dokter, haal je een pilletje. Ja. Dan word je zwanger. Ja. Wil je het niet, haal je geen pilletje. Dan heb je ook geen ongewenste eh, zwangerschappen en geen mensen die zwanger worden die het niet willen. Oh, dus Begrijp het kan alleen maar met een pilletje dan? Ja. Ah, keurig gepland. Ja. Juist dan heb je geen mensen die jarenlang aan het dokteren zijn omdat het niet lukt. Dat is wel een bijzondere uitvinding dan, inderdaad. Ja. dat is een goeie. Welke uitvinding mist u nog in de wereld? Lichtvoetige vragen, zei u. Ja, <laughs> nou, het is ook wel lichtvoetig. Het is niet over politiek of oorlog, weet je wel. Maar deze is best lastig, ja. Dat merk ik nu. Maar goed, de mensen hebben wel antwoord gegeven. Ehm, ik zou zeggen ehm, een uitvinding. Ja. Ja, dat is eigenlijk, ik zou gelijk denken aan dieren bijvoorbeeld. Ja. het heel veel dieren is natuurlijk een dierenasiel of zoiets. Ik zou daar eigenlijk wel eens een uitzending willen vinden waardoor dat dus zeg maar niet meer zo snel gebeurt dat dieren in een asiel belanden bijvoorbeeld. Ah, dus meer een soort van als je een dier aanschaft dat je daar meer achter formuleert waarom en hoezo. Ah, ja. Dus meer op dat soort gebied een uitvinding. Meer verantwoordelijkheid nemen voor een dier. Precies. niet zo gemakkelijk kunnen kopen. Ja, precies. Een regeling, ja, iets. Ja, nou, dat is een, goede. Eh, omdat je ziet dat het vaak fout gaat? Nou, als je bijvoorbeeld in de krant kijkt, ik weet niet of mensen dat nog doen tegenwoordig, maar <laughs> als je in de krant kijkt zie je heel vaak gewoon nog advertenties staan over dieren die dan eh, in het asiel zijn geplaatst. En zijn ze bijvoorbeeld negen jaar en dan zijn ze ineens zonder baasje of vier jaar. Dan zie je staan, ja, kan die met kinderen en kan die met andere dieren. En dat is vandaar dan in het asiel geplaatst. Nou, ik vind dat best wel lullig. Iets regelen voor de dieren, zeg maar, op een of andere manier. Kan een soort uitvinding regelen, ja, het is misschien een beetje een andere iets. Maar daar zou ik aan denken, denk ik persoonlijk. Vind ik mooi. idee, je hebt nog na kunnen denken. Maar ja, ja, ja, niet iets op dieren, maar ik zou wel eh, een mooie uitvinding vinden. Een koelkast die bijhoudt welke producten je nog mist. Ah, dat zit er aan te komen geloof ik. Ik heb er laatst iets over maar dat is... Eh, ja, wel iets heel handig eigenlijk. Ja. Want dan eh, kom je nooit meer te, erachter op de, op de ochtend dat je een nest haast hebt dat je nog wat mist om mee te nemen naar school of werk.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 Nu de Breakaway natuurlijk. En Jeff Wayne uit The War of the Worlds. Samen met Justin Hayward. Forever Autumn. Wat schiet de tijd op? kwart voor twaalf alweer. En uh, kan je alvast vertellen dat je nu eh, alvast je verzoekjes kunt indienen bij eh, ZVL. Want over een kwartier gaat het verzoekplatenprogramma beginnen. Dus als je een beetje je best doet, dan wordt jouw muziekkeuze straks gedraaid na twaalf uur. Ga naar omroepzvl.nl omroepzvl.nl. Vul daar het formuliertje in bij verzoekjes en dan komt het helemaal goed. En dan gaan de collega's straks na 12 uur hun uiterste best doen om jouw muzieksmaak te laten horen hier via onze streekomroep. Lijkt me een hartstikke gezellig en leuk plan. Dus doe je best. omroepzvl.nl nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud. geweldige Del Shannon. Weet je dat hij wel 30 eh, LP's heeft gemaakt toen de tijd, in de jaren 60. En EP's en singles, ongelooflijk, de lijst is enorm. Ja, en daaruit kiezen is wel moeilijk. Daarom eh, toch deze maar. Keep Searching. We'll Follow the Sun. Want die komt er straks aan, hè, de zon. Dus eh, dat komt helemaal goed deze middag. Verder hoorde je eh, VOF de kunst en één kopje koffie. Och, het is weer bijna afgelopen de dus, show. Och, och, och, wat gaat de tijd snel. Mm, en ik heb nog zoveel mooie muziek voor je. Echt, ja, een hele stapel.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 Fijn dat je erbij was. Eh, ja, en volgende week zondag zit ik hier weer bij Leven en Welzijn. Natuurlijk hier bij ZVL. En eh, heb ik weer lekkere easy listening muziek voor je onder andere. En een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je nog een ontzettend leuke dag bij ZVL. En eh, maak er een mooie dag van. Want het weer is vanmiddag niet verkeerd voor het begin van de herfst. En zometeen lekker verzoekjes eh, aanvragen en eh, beluisteren hier bij ZVL. Ik wens je nog een, mooie dag en wat mij betreft dus tot volgende week. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. De laatste voor vandaag. Mumford Sons en I Will Wait For You. and I fell heavy into your arms. These days of dust, which we've known, will blow away with this new sun. But I